Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte twijfelt of de coronamaatregelen eind april al kunnen worden versoepeld. Eerst stond 21 april op de agenda, dat werd toen de 28e. Maar nu zegt Rutte dat het ook best de tweede week van mei kan worden. Ja, nou, 28 april is de volgende datum waarop het zou kunnen. En als dat niet kan, is het 3 mei of 6 mei. En als dat niet kan, is het 13 mei. Ja, maar nu wordt er steeds verwachtingen opgeschoven eigenlijk. Ja, verwachting. We vertellen gewoon hoe het zit. Ja, sorry, ik heb geen cadeautjes te geven. Het is, eh, ik wil ervoor zorgen als u of ik morgen een auto-ongeluk krijgen... wat ik niet hoop, of een hartaanval, dat we een IC-plek hebben. En je wilt voorkomen dat mensen die eh, corona hebben... op een gegeven moment geen bed meer hebben. Volgens Rutte zijn er nu zo'n 160.000 mensen die het virus bij zich dragen... en daarom moeten er dus geen onverantwoorde besluiten worden genomen. In Denemarken hoeven mensen niet tot mei te wachten op versoepelingen. Daar mag komende woensdag alweer veel meer. Denen mogen thuis weer 10 mensen ontvangen dat is nu 5. En buiten mogen 50 mensen samenkomen. En ook mag je daar onder voorwaarden weer naar een kroeg en restaurant. Volgens de Deense regering zijn de besmettingen onder controle. De GGD in Utrecht gaat vaccineren tot s'avonds laat. Het is een proef. Nu wordt er in ons land geprikt tussen 8 uur s ochtends en 8 uur s avonds. Maar in de jaarbeurs blijft de prikplek tot bijna middernacht open. De GGD wil weten of mensen dat handig vinden. We horen sowieso dat mensen echt staan te springen om die prik te krijgen. Eh, en wij zien ook mensen bijvoorbeeld met late diensten of met andere omstandigheden... dat die het heel prettig vinden als dat zo laagdrempelig mogelijk kan. En we willen kijken, want we horen die signalen, of dat dan ook echt in de praktijk ook zo uitpakt. En als je nou denkt, we hebben toch een avondklok? Nou, voor een prik mag je de straat op, want het is een medische ingreep. En dan heb ik nog dierennieuws voor je. Het is wel een beetje oud, want het gaat over de Tyrannosaurus rex. Wetenschappers hebben uitgerekend dat er in totaal 2,5 miljard van die dino's geleefd hebben. Er stampten er zo'n 20.000 tegelijkertijd op aarde rond betekent dat ze zo'n 100 vierkante kilometer voor zichzelf hadden. En om je een idee te geven, dat betekent ruimte voor één T-Rex binnen de ring van Amsterdam heb ik het weer nog voor je. Het is zondag, af en toe een wolkje, het blijft droog. Het is 9 tot 12 graden vandaag. En morgen weer veel zon en het wordt zelfs ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file in de regio op de A7 van Zaanstad naar Den Oever. Tussen Purmerend en Horen heb je een kwartier oponthoud door een vrachtwagen met pech.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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. Door de gerecyclede grond die schoongemaakt had moeten worden... is het milieu bij minstens 10 dijk-, weg- en waterprojecten mogelijk verontreinigd... melden Trouw en Eén Vandaag. Bij vier projecten is al vastgesteld dat grondwater en oppervlaktewater vervuild zijn geraakt. Vlees van paarden en runderen uit het Lauwersmeergebied is vervuild met dioxine. Tot voor kort werd het vlees nog verkocht als natuurvlees. Waar de vervuiling vandaan komt, wordt nog onderzocht. En mensen van boven de 60 die zijn gevaccineerd... blijven zich over het algemeen aan de coronamaatregelen houden. In een peiling van ouderorganisatie AMBO zegt ruim 90% zich nog net zo goed aan de richtlijnen te houden als voor hun vaccinatie. Het weer nog de komende uren meer stapelwolken, maar het blijft droog bij een graad of 11. Later op de dag weer opklaringen. Waarom ga je niet meer met me mee, ha? Huh? kan het wel alleen. En ben je zeker voor je keuze nu? Ik denk dat het beter is. Dit is je allerlaatste kans, schat Het ritme van Zandvoort.